Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Omroep Ongehoord Nederland heeft voorzitter en oprichter Arnold Karskes ontslagen. Hij was in augustus al op non-actief gezet en geschorst als bestuurder... omdat medewerkers over hem hadden geklaagd. En die klachten gingen over onder meer een onveilige werksfeer... beperking van de vrijheid van meningsuiting... en ook zou hij vrouwonvriendelijke opmerkingen hebben gemaakt. Een onafhankelijk bureau heeft nu onderzoek gedaan. En op basis daarvan is besloten dat Karskus definitief moet vertrekken. In Frankrijk hebben twee ouders een schadevergoeding gekregen voor de dood van hun kind. Het meisje had leukemie, bloedkanker dus. En dat kwam doordat de moeder in een bloemenwinkel werkte, vertelt correspondent Frank Renaud. Ze had bijna 20 jaar als bloemenverkoopster gewerkt. En daarbij kwam ze in aanraking met bestrijdingsmiddelen. Want die bloemen, ja, die worden soms overal behandeld, bespoten met bestrijdingsmiddelen. De moeder liet onderzoeken doen en uiteindelijk kwam vast te staan dat zij resten van bestrijdingsmiddelen in haar lichaam had. Ook tijdens haar zwangerschap. En die hebben de ongeboren baby vergiftigd. En dat was de reden dat het meisje na de geboorte leukemie kreeg. De ouders krijgen 50.000 euro schadevergoeding. En er wordt nu verwacht dat er meer zaken gaan komen van mensen die ziek zijn geworden door het werken met bespoten bloemen. Op een school in Capelle aan de IJssel is tijdens een kluisjescontrole een vuurwapen gevonden. Het zat in de lokker van een jongen van 15 en hij is opgepakt. En dan nog een flinke flinke klap voor een Brabantse whiskybrouwer in Loosbroek. Er zijn maar liefst 2000 flessen whisky gestolen. De eigenaar denkt dat de schade zo'n 2 ton is en loopt een beloning uit voor de gouden type. En degene die daarmee komt krijgt een gepersonaliseerd vat whisky ter waarde van 10.000 euro.